Mariette Krol met het NOS Journaal. Azerbeidzjan en Armenië zijn het eens over een wapenstilstand... in hun strijd om de regio nagorno karabach De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft dat bekendgemaakt... nadat hij ruim tien uur met de partijen had onderhandeld. De wapenstilstand gaat vanmiddag in... en dan kunnen gevangenen en doden worden uitgewisseld... De afgelopen dagen alleen al zouden er tientallen slachtoffers zijn gevallen. Zowel Armenië als Azerbeidzjan had deze week al tegen de Franse president Macron gezegd... dat ze bereid waren om mee te werken aan een oplossing voor het conflict. Twitter gaat de verspreiding van nepnieuws over de Amerikaanse presidentsverkiezingen harder aanpakken. Vanaf 20 oktober wordt het tijdelijk moeilijker gemaakt om berichten met nepnieuws snel te verspreiden. Zo kunnen andermans berichten over de verkiezingen niet meer zonder eigen tekst worden geretweet. En als mensen inhoud proberen te verspreiden die Twitter als onwaar heeft gemarkeerd... krijgen ze een waarschuwing. Ook komen er extra beperkingen bij misleidende tweets van politici en campagneteams... en bij Amerikaanse accounts die meer dan 100.000 volgers hebben. De coronateststraat in Zaanstad wordt sinds deze week permanent bewaakt. Het personeel krijgt steeds vaker te maken met agressieve bezoekers, zegt de Zaanse burgemeester Hamming. Hij noemt het triest dat er beveiliging nodig is en roept op tot respect voor de medewerkers. En tennisser Novak Djokovic staat in de finale van Roland Garros. In de halve finale versloeg hij Stefanos Tsitsipas. Maar Djokovic had moeite met de Griek. Hij had vijf sets nodig om hem te verslaan. In de finale zondag staat Djokovic tegenover Rafael Nadal. Zij troffen elkaar al twee keer eerder in de finale in Parijs. Beide keren won Nadal. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het noorden buien en hier en daar ook onweer. Het is 5 tot 8 graden. De komende dag in het hele land buien met onweer, hagel en er staat veel wind.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 I just couldn't wait to see. Fling my arms around you. world outside. you are someone, it all can change before you know it's gone. Before it's gone. So close your eyes, feel the way I'm with you now. Believe there's nothing wrong, nothing wrong.